De mannen gingen er vervolgens vandoor. Later sprak de politie de mannen aan. Een van hen, Rotterdammer van 22, werd door de buschauffeur aangewezen als dader. Het weer, vanavond en vannacht overal buien en minima van een graad of 7.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 Did I slip? No stumble. Did I trip? Cause I know I fell. All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh, girl, I wish I knew you well. Oh, girl, I wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? But I was walking. Do your in inexhaustible game. The names will change, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only tell. Oh, girl, if you could only tell. But I'm just sitting hi, hi. Let your tears fall and touch my skin. answering bell. Did I sleep must have been dreaming. Did I weep cause I cried like hell? All I want is your fortress of tears to crumble. No oh, girl, tear them down myself. Oh girl, the stories they can tell. But I'm just saying, hey. Ryan Adams, een eh, man uit Amerika die zijn eigen liedje schrijft. En Answering Bell is daar eentje van. Heeft het zelfs eh, ook zelf nog geproduceerd en uitgebracht op een cd die gewoon luistert naar de naam Ryan Adams. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Maar dat bent u gewoon van ons gewend. Hè? Dat hoef ik eigenlijk niet iedere keer meer te vertellen. Ja, soms betrap ik er mezelf ook op hoor. Dat ik, eh, als ik een nummer draai van eh, onder andere John Hyatt. Misschien herkent u de tonen wel. Dan draai ik meestal Have a Little Faith in Me. Maar er zijn nog zoveel andere mooie nummers van die man. I would have thought time could erase. I'll never get over you. The feeling's lost in your never get over you. But still, I try. get over you. Cause I've already lost my mind trying to get over you. The feeling's gone, the voice goes gone, but still sweet. titel van dit liedje is eh, al wel bekend. Hè? Never Get Over You. John Hyatt heeft het zelf geschreven en heeft het laten produceren door Matt Wallace. Als u naar eh, uw favoriete omroep luistert, dan hoort u regelmatig het programma Country Track ook voorbij komen. En daarin komt dan ook weer de naam Mary Chapin Carpenter in voor. Een dame die heel veel liedjes voor zichzelf schrijft en soms ook voor anderen. Onder andere voor Mary Black. Stars are to the sky. It's funny how the world lives up to all your expectations with adventures for the stout of heart and the lure of the open spaces. There's two lanes running down this road, and whichever side you're on accounts for where you want to go, of what you're running from. a stubborn woman in such stubborn times. I have run from the arms of lovers, I have run from the eyes of friends, I have run from the hands of kindness, I have run just because I. Now I've grown and I speak like a woman, and I see with a woman's eyes. And an open door is to me now, the saddest of goodbyes. When it's too late for turn. je als je naar de stem luistert van die Mary Chapin Carpenter... dat eh, deze twee dames uh, heel erg uh, overeenkomen, hoor. En dit applaus had kunnen zijn voor die, voor die dame, die Mary Black. Maar het is voor een heer. Highway, Highway, zo heet de cd die Joe Cocker een tijd geleden heeft uitgebracht. 1995, dus alweer zo'n... 15 jaar geleden, hè? Somewhere along the way, I got caught in the race. I kept spinning and turning. I lost myself, my hope, my faith. wrongs and rights, all the simple things. Say everybody, don't get me wrong, you got to understand. Ambition and knowledge are the seeds of every woman and man. work hard and prosper as long as you take time to find the simple things that come with that price. The sin. mij eh, even aarzelen hè, toen ik zei van oh, 15 jaar geleden. Nou, het staat mij nog eh, voor de geest als de dag van gisteren dat ik naar de platenzaak ging en dit singeltje ging kopen van Joe Cocker. Ja, soms tijd vliegt hè. Dus het is al heel erg oud als je het gaat kijken in de muziek. En dat is deze dame ook hoor. Al ziet ze niet oud uit. Ze wordt ook wel de siliconen oma genoemd die heeft alweer laten doen aan haar lichaam om er steeds jonger uit te blijven zien. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Cher. Dit is ook een oudje van haar. Komt zelfs naar voren op een LP. Love Hurts. Love hurts. Love scars. Love moves. heb ik jou nooit geschreven. In mijn hart had ik dit vaak gedaan. Ik had je veel te vertellen en ik wilde je bellen. Maar iets liet me nooit zo vergaan. Want ik durfde het niet zo te zeggen. Ik was te bang dat je weg van me wou. Maar nu is het te laat want ik heb jou niet meer als mijn vrouw. Het heeft ook geen zin meer, ik weet dat jij afkeert van alles wat ik ook probeer. Maar mijn grote verdriet is zoals jij het ziet, zo verkeerd. Ik heb geen spijt wat ik jou heb gegeven, nee maakte me eigenlijk compleet. Ik heb geen spijt van de woorden die jij zo graag hoorde, maar begreep nooit waarom jij zo deed. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, geen tijd voor gejank, zonder enige dank. Nee, geen tijd voor een zoen die ik over wil doen. Elke kus die jij geeft, waar een bijsmaak aan kleed, Maar mijn lijf doet zozeer en mijn hart gaat tekeer. Ik hou van jou. Ik wou in je leven de man zijn die jij had verwacht. Maar mijn paard was niet wit en de ridder zit nu zonder kracht. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, de bom is gebasten ik zal je ontlasten van mijn liefde die doorzingt in een eeuwig refrein. Zal ik nooit meer jou steun en jou toeverlaat zijn. Want je blijft in mijn leven de enige vrouw. Want ik hou zo van jou. is manier waarop ik eh, René Vroger het liefste hoor en het liefste zie. Gewoon alleen op het podium en dan zijn longen uit zijn lijf zingen met prachtige liedjes zoals, eh, zoals dit hoor. Eh, Jij moet verder. staat nog één prachtig nummer op deze cd. Het is een duet geworden samen met Karin Bloem. Het is al slapen lekker. Een laatste kopje thee en vlug naar bed. Ik denk aan jou bij het zetten van de wekker. Ik denk aan jou, aan waar je nu bent. En voor ik slapen ga, pak ik de telefoon die naast me ligt. Nog een laatste sms en ga dan dromen van jouw lieve gezicht. Ik zal altijd op je wachten, al ben je ver van mij vandaan. Waar jij ook bent, je blijft in mijn gedachten. Jij bent de bron van mijn bestaan. Jij doet bij mij steeds weer een lach verschijnen. Laat zorgen als sneeuw voor de zon ik jou de mijne. Mijn wereld draait alleen om jou. Ik zal altijd op je wachten en zal er altijd voor je zijn. Het is al laat, ik zing laat maak mijn laatste buiging heel galant. Ik kleed me om, ik pak een plu, want buiten giet het. Een lieve vender wat bloemen in mijn hand. De auto is gestart en pak de telefoon die naast me ligt. Nog een laatste sms en ga dan dromen van Ik zal altijd op je wachten. Al ben je ver van mij vandaan. Waar jij ook bent, je blijft in mijn gedachten. Jij bent de bron van mijn bestaan. Jij doet bij mij steeds weer een lach verschijnen. cd uit 2007, eh, René Vroger. Doe maar gewoon. John Mayer, ook zo'n man die zijn eigen liedje schrijft, hè? Hij is op dit moment heel erg bekend. Your body is a wonderland. times, you'll be amazed how easily you have begun to understand there's anything I can do for you. I won't be happy till you're by my side. Only you can keep me satisfied. Loving you is all I've ever tried to do. But every time I ask you to dance, just too shy to talk romance. Oh just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Since I first saw your face, I've danced for days and thought of ways I could tell you. But it's so hard to do. The closer I get just too shy to talk romance. Just a little love will do. I'm looking for a little love. Keep me satisfied. Loving you was all I've ever tried to do. But every time I ask you to dance, I'm just too shy to talk romance. It's just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Since I first saw your face dance for days and thought of ways I could tell you. But it's so hard to do the closer I get to you. Cause every time I ask you to dance, just too shy to talk romance. Just a little I will do. I'm looking for a little help from just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Terug te vinden op de cd van Gordon Haskell, A Little Help From You. Misschien kunt u het zich nog herinneren, Curtis Mayfield, hij heeft het geschreven. En de grove stem van niemand minder dan Rod Stewart maakte het een grote hit hebben het in vele uitvoeringen inmiddels al wel gehoord, toch? Ja, ik mag misschien mijn eigen mening niet geven, maar Eva Cassidy... zij brengt het toch wel heel erg mooi, hoor. People get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith. Who's a Suzanne. You don't need no ticket, you just thank the Het ging dat je niet achterhalen wie de muzikanten zijn, maar die drummer, die gitarist, prachtig hoor. Zoals eh, de instrumenten bespelen en dan ook niet weg te vlakken die, eh, die bassist. Ik weet niet of u erop gelet heeft, maar hoe mooi dat het allemaal in elkaar valt iedere keer. It still touches me. Dat is ook zo ongeveer de titel van eh, een single die Sting heeft uitgebracht. You Still Touch Me. nog een nieuwe cd binnengekregen hoor. De cd van de Robert Gray Band. Love 2009. Zo is de titel van die cd. En nu de titeltrack daarvan. Wasting away my life Going through emotions: Every day is the same found you. Love comes and goes, don't you agree? But this time it stays with you and me. Oh, that's how it's gonna be. dan weet ik nog dat ik doorgebroken is hier met Ride. eind jaren 80, begin jaren 90. Hè? 2009. Ja, dat zei ik al. Dat was de titel van dit liedje. Love 2009. Er is een eh, dame, Nora Jones. Ik, ik, laat me het anders zeggen. Ik zei daarnet tegen u van eh, Eva Cassidy. Uh, de, ik kan niet achterhalen wie de muzikanten zijn op deze single. Maar ze verdienen allemaal een pluim. Nou, bij Nora Jones kan ik u dat wel vertellen. Lee Alexander op bas. Adam Levy electric guitar. En Andrew Borger drums. Nou, en die Nora Jones... Zij heeft de piano onder haar handen en natuurlijk ook de vocals.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 De zitting had een rommelig karakter, omdat de advocaten zich volgens de rechter niet aan de regels hielden. Zo mogen ze niet zeggen dat de rechter iemand moet veroordelen. En ook mochten ze geen kritiek leveren op het besluit van het OM om vrijspraak te vragen voor Wilders. Morgen en overmorgen komt Wilders advocaat Moskowitz aan het woord. Het aantal scheepskapingen wereldwijd is licht gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van een internationaal maritiem bureau dat alle incidenten registreert. Somalische piraten zijn het meest actief. Ook hebben ze hun werkterrein verder uitgebreid naar de Rode Zee. Volgens het Maritiem Bureau helpt het als er wordt gepatrouilleerd door marineschepen. In de Golf van Aden liep het aantal pogingen tot een kaping daardoor terug van 100 vorig jaar naar 44 dit jaar tot nu toe. Als het nieuwe kabinet het muziekcentrum van de Omroep afschaft, is dat een flagrante schanddaad. Dat staat in een brief van Bernard Haitink in NRC Handelsblad. Volgens de eredirigent van het Concertgebouw Orkest kan de morele staat van een maatschappij doorgaans worden afgelezen aan de bloei van het culturele leven. Hij noemt het voornemen om de omroeporkesten en het groot omroepkoor op te heffen een veegteken van hoe het met Nederland gesteld is. Hij roept het kabinet op de plannen niet uit te voeren. De gevangene die gisteren uit de Grittenborg in Hogeveen ontsnapte is opgepakt. De man werd vanmiddag op het station in Zwolle aangehouden.